Drie uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De staatsgreep in Turkije lijkt te zijn mislukt. Gisteravond zeiden de koeplegers dat ze de macht volledig in handen hadden... maar uren later zijn ze aan de verliezende hand. Toch is de staatsgreep nog niet helemaal voorbij. Een uur geleden was er nog steeds geweervuur te horen. President Erdogan komt volgens zijn woordvoerder later vannacht met een verklaring. De Turkse premier Yildirim zei een uur geleden dat de coup was neergeslagen. De beelden die Turkse tv-zenders uitzonden leken hem gelijk te geven. Op tal van strategische posten waren de militairen verdreven door aanhangers van president Erdogan. Die hadden gehoor gegeven aan de oproep van de president om de straat op te gaan en zich te verzetten tegen de staatsgreep. Erdogans aanhangers trokken onder meer naar de studio's van de staatszender TRT, waar koeplegers en presentatrices een verklaring hadden laten voorlezen dat ze de macht hadden overgenomen. Volgens Yildirim deed ze dat onder dreiging van een pistool. De militairen werden met de hulp van de politie ingerekend of verjaagd. De man die deze week op het Franse deel van Sint Maarten werd aangehouden op verdenking van de moord op een 22-jarige Belgische toeriste is vannacht zelf vermoord. Bewakers vonden hem dood in een politiecel. Daar zaten nog zes verdachten. Hij zou door hen zijn gedood. Volgens lokale media is de man door verstikking om het leven gekomen. De dader van de aanslag in Nice had volgens de Franse justitie waarschijnlijk geen banden met terreurgroepen. De 31-jarige man van Tunesische afkomst was niet bekend bij de veiligheidsdiensten als geradicaliseerde moslim. En er is ook geen enkele islamitische terreurorganisatie die de verantwoordelijkheid voor de aanslag heeft opgeëist. Justitie onderzoekt nu vooral waar de man zijn wapens vandaan had en of die medestanders had.